Mark Hokker met het NOS-journaal. De Nobelprijs voor scheikunde Nederlander. Het is de 65-jarige Ben Veringa. Hij deelt de prijs met de Fransman Jean-Pierre Sauvage en de Amerikaan Fraser Stoddard. Ze krijgen de prijs voor de ontwikkeling van moleculaire machines. Veringa promoveerde in 1978 in Groningen en werkte daarna enkele jaren bij Shell. In 1988 werd hij hoogleraar organische chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2006 is hij lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. In de Marokkaanse stad Casablanca zijn drie Nederlandse toeristen en een agent neergestoken. De slachtoffers zouden twee Nederlandse vrouwen en een man uit hetzelfde gezin zijn. Twee van hen zijn ernstig gewond geraakt. Volgens Marokkaanse media is de dader een verwarde man. Hij is gearresteerd. De daders van de brandstichting bij het Nationaal Forensisch Instituut in België... wilden waarschijnlijk bewijsstukken in een dubbele moordzaak vernietigen... De Belgische krant La Dernière Heure schrijft dat de kans groot is dat ze daarin zijn geslaagd. Volgens de krant gaat het om materiaal dat te maken heeft met de moord op twee criminele broers... die in de jaren 90 geldtransporten in België overvielen. Mensen krijgen nog altijd te veel zout binnen. Minister Schippers is daar teleurgesteld over. Het RIVM heeft op haar verzoek onderzoek gedaan naar de dagelijkse consumptie van zout, jodium en kalium... Schippers zegt dat ondanks alle inspanningen er geen duidelijke verlaging van de zoutinname zichtbaar is. Te veel zout kan de oorzaak zijn van een hoge bloeddruk, wat weer het risico op hart- en vaatziekten vergroot. Afghanistan wil uitgeprocedeerde asielzoekers en economische migranten terugnemen. In ruil daarvoor steunt de Europese Unie het land tot 2020 met jaarlijks 1,3 miljard euro en met banenprojecten om de terugkerende migranten te laten integreren. Het weer, het is zonnig, maar wel fris met 13 tot 15 graden en een matige tot vrij krachtige noordoostenwind.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 And the winds that blow, they'll guide you home, get you through the night, get you job to control you Darling, though I barely know you Hoping you grow tired and start giving in Spout a holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again be waiting for you on the other side.